Stef Bandstra met het NWS Journaal. Op de Filipijnen zitten inwoners zich schrap voor opnieuw een tropische storm. De storm Uwan komt naar verwachting 11 uur vanochtend Nederlandse tijd aan land. Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd uit gebieden in het oosten en het noorden van de Filipijnen. Ook is er risico op overstromingen. Op sommige plekken is de stroom ook uitgevallen. De nieuwe tropische storm zou nog krachtiger kunnen zijn dan de orkaan van afgelopen week, waarschuwen de autoriteiten. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn zeker drie mensen om het leven gekomen door onverwacht hoge golven. Volgens de lokale autoriteiten raakten 15 mensen gewond toen ze de zee in werden gesleurd. Bij de stad Puerto de la Cruz waren de golven het allerhoogst. Daar kwamen tien mensen in het water die op een pier liepen. Een van hen was een vrouw die een hartaanval kreeg. Na een poging tot reanimeren overleed ze in het ziekenhuis. Rusland heeft afgelopen nacht energiestations aangevallen die twee Oekraïnse kerncentrales van stroom voorzien. Dat zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken op X. Hij roept het atoomagentschap van de Verenigde Naties op een spoedvergadering te houden en zich daar uit te spreken tegen de aanvallen. Er zijn geen meldingen dat de kerncentrales te kampen hebben met storingen door de aanvallen. Volgens de Oekraïense minister brengt Rusland wel de nucleaire veiligheid in gevaar. En bij een schietpartij in Hoorn is gisteravond iemand gewond geraakt. De persoon is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie heeft twee verdachten opgepakt en is nog op zoek naar een derde. In Hoorn was later op de avond ook een andere schietpartij... waarbij ook een verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er een verband is tussen die twee incidenten.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 Stef